7 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Ten zuiden van Hogeveen woedt een grote brand in natuurgebied Mensingenbos. Ongeveer een hectare, dat is 10.000 vierkante meter, is al in vlammen opgegaan. Brandweerkorpsen uit de wijde omgeving zijn bezig met blussen. De veiligheidsregio Drenthe heeft een NL Alert verstuurd... met het advies ramen en deuren dicht te houden. De brancheorganisaties in de mondzorg zijn tevreden met de financiële maatregelen die de zorgverzekeraars hebben toegezegd voor onder meer tandartsen, diëtisten en fysiotherapeuten. Ondernemers kunnen morgen terecht bij het UWV bij omzetverlies door de coronamaatregelen. Maar onder andere tandartsen en fysiotherapeuten moeten voor ondersteuning bij de zorgverzekeraars zijn. Zij kunnen nu een aanvraag doen voor een bijdrage die vanaf mei maandelijks wordt uitbetaald met terugwerkende kracht vanaf maart. Die bijdrage wordt gebaseerd op een percentage van de omzet. De bedrijven in de mondzorg hebben wel nog vragen bij de kosten die normaal gesproken niet worden vergoed door de verzekeraar en die de patiënten dan zelf betalen. Op de meeste plekken in Nederland hebben mensen dit weekende voldoende afstand van elkaar gehouden. Dat melden de 25 veiligheidsregio's. Wel werden sommige plaatsen gesloten vanwege de vele toeristen, zoals het Drielandenpunt in Limburg. En de politie deelde tientallen bekeuringen uit aan vooral jongeren en sporters die onvoldoende afstand hielden van elkaar. In de staat New York is het aantal mensen dat met corona is besmet... de afgelopen 24 uur opgelopen met ruim 8300. En het aantal coronadoden is met bijna 600 opgelopen naar 4200. New York is de zwaarst getroffen staat van Amerika. Het weer, vannacht een graad of 7. Morgen eerst veel zon en maxima van 17 tot 22 graden. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en s'avonds kan het licht regenen. Dinsdag is er weer meer zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files.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 I'ma eat your food up, boo. I could bust your eight. I'ma do one two. Fuck it, gun do. When you do make bucks, I'ma look right, nigga. Bet you do want to fuck. Fuck them like you do want to come. You gated, get discovered. I'm a two one deuce cock. A licking in the water by the blue bayou. Caught the warm goose. And you do rag too, son. Nigga, you're a Kool-Aid dude. Plus your bitch might lick it. Wonder who let you come to one two. What'd you do to crew, son? fuck are you into, huh? Niggas better ooh run run, you could get shot, homie, if you want to. Put your guns up, tell your crew don't front. I'm a hoodlum, nigga, you know you were two ones. Bitch, I'm about to blue up too, I'm the one to you day. I'm the new Shifu, young Rapunzel. Who are you, bitch, new lunch? I'ma ruin you, cunt. like your gun do. When your goon sprayed up, bet this bitch won't get a match, you, won't do much. See, even if you do want to bust, you bitch, you get your cut and touch your crew up too. Pop, you playing with your butter like your boo won't you cock the gun too. Where you do eat doom run? I'm fucking with your cutie cue. What's your dick like, homie? What are you into? What's the run, dude? Where do you wake up? Tell you bitch keep hating. I'm a new one too, huh? See, I remember you when you were the young new face, but you do like to slumber, don't you? Now you boo up too, hun. I'ma ruin you, cunt. What you want to when I what you wanted I feel what you do to me You are just a stranger Breathing the same air I breathe You must be the one it.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 I lose my mind when it comes to you. I take time with the ones I choose, and I don't wanna smile if it ain't from you. Yeah, I know we be so complicated. Loving you sometimes drive me crazy, cause I can't have what I want, and neither can you. You ain't my boyfriend, boyfriend. I ain't your girlfriend, girlfriend. But you don't want me to say nobody else, and I don't want you to say nobody. you were my girlfriend, I probably wouldn't see nobody else. But I can guarantee that by myself.